Ook heeft Geesink moeite met de werkwijze van het bestuur. Volgens hem is er te weinig ruimte voor een afwijkend geluid. Ik word behandeld als een Marokkaan of Turk in Nederland. De indruk wordt gewekt dat ik onbetrouwbaar ben, zegt Geesink. Verder staat hij niet achter het plan om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen. Het bestuur van NOC-NSF hoeft niet op mij te rekenen, zegt Geesink. In een huis in Berlijn zijn delen van babylijkjes ontdekt. De ontdekking werd gedaan door een vriend van de bewoonster. De vrouw had deze zomer zelfmoord gepleegd en haar woning was nog altijd niet leeggehaald. Volgens de Berlijnse politie gaat het waarschijnlijk om vier baby's. Hoe de zuigelingen om het leven zijn gekomen is niet bekend. In Bokstel in Noord-Brabant is vanmiddag een auto onder een passagierstrein gekomen. Daarbij is een inzittende van de auto omgekomen en zijn twee anderen zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij een onbewaakte spoorwegovergang. De toedracht is nog onduidelijk. De passagierstrein ontspoorde na de botsing met de auto. Daarbij raakte het spoor over een flinke afstand beschadigd. De 40 passagiers raakten niet gewond. Het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven is de hele avond gestremd geweest. PSV heeft in de Europa League gewonnen van Cluj uit Roemenië. In Eindhoven werd het 1-0. PSV staat nu eerste in zijn groep. Twente speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Steaua Boekarest. En ook Twente staat bovenaan in zijn groep van de Europa League. Ajax verspeelde in Brussel vlak voor tijd een 1-0 voorsprong tegen Anderlecht. En Herenveen speelde in Letland met 0-0 gelijk tegen FK Ventspiels.